Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De belangrijkste adviseur van de Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump is opgestapt. Roger Stone vindt dat de republikein met zijn controversiële uitspraken te veel commotie veroorzaakt... en dat daardoor zijn conservatieve boodschap verloren gaat. Zo zei Trump over een kritische interviewster van Fox News... dat er bloed uit haar ogen kwam en bloed van weet ik veel waar. Ook andere republikeinen vonden het ongepast dat Trump suggereerde dat de vrouw ongesteld was. Hij is daarom vanavond niet welkom op een bijeenkomst van conservatieve kopstukken... waar onder andere zijn republikeinse rivalen Jeb Bush en Mike Huckabee wel aanwezig zijn. In Oeganda zijn tientallen homoseksuelen de straat op gegaan voor een gay pride. Een jaar nadat het constitutionele hof in het land een anti-homo-wet ongeldig had verklaard. De manifestatie verliep zonder problemen. Anderhalf jaar geleden ondertekende president Museveni een wet... waardoor homoseksuelen jarenlange celstraffen konden krijgen. De hoogste rechter zette er een streep door... omdat er bij de stemming over de wet te weinig parlementsleden aanwezig waren. In de stad Entebbe gingen vandaag ruim 100 mensen met regenboogvlaggen de straat op. Omdat homoseksualiteit een groot taboe is in Oeganda... werd de locatie tot het laatste moment geheim gehouden. In Utrecht hebben honderden mensen in rubberboten een nieuw wereldrecord gevestigd. In zeker 500 opblaasbootjes voeren ze ruim drie kilometer door de grachten. Daarmee was het vermoedelijk de langste rubberbotenparade ooit. Het oude record stond op 250 boten. Het Guinness recordboek moet het nieuwe record nog wel goedkeuren. Rode JC is zijn rentree in de eredivisie begonnen met een overwinning. De Limburgers wonnen thuis met 3-1 van Heracles. Het duel in Kerkrade was de eerste wedstrijd in de nieuwe competitie... omdat verschillende andere duels dit weekend zijn afgelast vanwege politieacties. In Rotterdam wordt op dit moment wel de wedstrijd Feyenoord-FC Utrecht gespeeld.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 I don't even care about what they say. you. She's something mystical, in color lights I say. So far from typical, but take my advice. Before you play with fire, do think twice. And if you get burned, well, baby, don't you be surprised.